Tornado hoe makkelijk het met een te spelen. Het enige wat je hoeft te doen is om één te kunnen tellen. Hey, hey, hey, nee, nee, nee!